Jan van der Putten met het NOS-journaal. De ophef over directeur Husting heeft de milieuorganisatie tot nu toe 675 donateurs gekocht. Kost. Deze week werd bekend dat Husting regelmatig van Luxemburg naar Amsterdam vloog, ondanks dat mensen van Greenpeace in principe niet mogen vliegen. Na aanleiding van alle commotie beloofde Husting voortaan de trein te nemen. De FIFA heeft Luis Suarez voor negen interlands geschorst. Ook mag hij vier maanden geen andere wedstrijden spelen, ook niet voor zijn club Liverpool. Bovendien krijgt hij een boete van ruim 80.000 euro. De uitspraak betekent dat Suarez dit WK niet meer in actie komt. Suarez wordt gestraft omdat hij dinsdag in de wedstrijd tegen Italië zijn tegenstander had gebeten. GroenLinks heeft Tweede Kamerlid Linda Voortman geschorst voor een maand. Volgens fractieleider Van Ooyik heeft Voortman vertrouwelijke stukken over de sollicitatieprocedure voor de nationale ombudsman besproken in de fractie. Van Ooyik en Voortman spreken tegen dat er vanuit GroenLinks informatie naar de pers is gelekt. De christelijke Soedanese vrouw die gisteren op het vliegveld van Khartoum werd opgepakt is weer vrij. Dat zou zijn gebeurd onder druk van buitenlandse diplomaten. Miriam Ibrahim werd vorige maand ter dood veroordeeld omdat ze weigerde opnieuw moslim te worden. Ze was maandag vrijgelaten toen ze op het vliegveld weer werd gearresteerd. Een van de mannen die vanochtend gewond raakte bij een steekpartij in een goudinkoopzaak in Amsterdam-West is overleden. Wie de man is, is niet bekendgemaakt. De andere gewonde is de mede-eigenaar van de winkel. Wat er is gebeurd is nog onduidelijk. De slachtoffers lagen beide op straat. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog.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 Ik noem de files in de Randstad vanaf 4 kilometer. A2 Utrecht richting Den Bos bij knooppunt Evedingen 5 kilometer. En verderop bij Beest nog eens 5. Op de A4 Den Haag Amsterdam bij Zoeterwoudendorp 4 kilometer. Een ongeluk op de A9 Amstelveen Alkmaar bij Beverwijk 4 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Op de A10 de ring Amsterdam-Zuid richting Amersfoort tussen Osdorp en Knopend Amstel 6 kilometer. Een ongeluk op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Knopend Lunette en Woerden 11 kilometer. Tussen de Meer en Woerden is de linkerrijstrook dicht. A15 Rotterdam-Gorkum bij Sliedrecht-West 4 kilometer. A16 Rotterdam-Breda bij Randweg Dordrecht 6. A20 Hoek van Holland richting Gouden bij Knopend Terbrechtseplein 4. Verderop bij Moordrecht 5 kilometer. A27 Utrecht-Almere bij Wildhoven 4 kilometer. Van Utrecht naar Breda daar voor de brug Gorkum 5 kilometer.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 Heel voorzichtig gaan haar mooie ogen open. En wat ik daarin kan lezen, blijft voorlopig onvertaald. Maar ze streelt met haar zachte, lieve handen. En dat vind ik voor het ogenblik genoeg. Wat een geluk dat ze nou net naast mij wou landen. Ik heb met haar zalig leven voor de boel. Zij is niet van deze wereld. Zij is niet van deze tijd. Want ze het met haar handen. Maakt een het Badhuisplein zal zondag 29 juni van alles te zien en te koop zijn. Van 10 uur tot 5 uur middags. Uit heel Nederland komen de antikerren naar Zandvoort om hun mooiste boeken tentoon te stellen en eventueel te verkopen. Wat brengen ze mee? plaatjesalbums van bijvoorbeeld Verkade, Hille, Flipje Tiel, ja, die van de Jam. Ook zullen de strips ruim aanwezig zijn als Kuifje, Kaptein Rob, Suske en Wiske, Dick Bos, Donald Duck en vele anderen. Romans, detectives, kookboeken, literatuur, tuinboeken, kinderboeken... en misschien wel het boekje dat u uitgeleend heeft en nooit teruggekregen heeft. Dit voor wat betreft de boekenmarkt. Nu de kunst. Wat kunt u zoal verwachten op de kunstmarkt? Schilderijen in alle kleuren en maten. Abstract, modern, traditioneel, maar ook zwart-wit. Pentekeningen, sieraden van goud, zilver en titanium. Keramiek in alle vormen en maten. Textiele werkvormen en marmeren en bronzen beelden zullen niet ontbreken op deze kunstmarkt. De kunstenaars staan zelf bij hun kraam, zodat u hun kunt vragen waarom en, waar en hoe ze dat kunstwerk gemaakt hebben. Alle winkels zijn open en op de terrassen kunt u gerust even een kopje koffie of wat sterkers nuttigen. Ook de galerijen zijn geopend. Dit alles is zeker een bezoek aan Zandvoort waard. De kunstmarkt is gratis te bezoeken en u kunt op loven afstand parkeren tegen een redelijke prijs. Kom de natuur ontdekken en beleven tijdens het Nationaal Park Zomerfestival. Op zondag 29 juni is er van alles te beleven in het Nationaal Park. Kom tussen 11 uur s morgens en 4 uur s middags naar het nieuwe bezoekerscentrum de Kennemerduinen en naar buitenplaats Elfwoud voor een afwisselend programma. Kom genieten van workshops, speurtochten, excursies en creatieve activiteiten rondom het bezoekerscentrum. Ontdek het spannende verleden en heden van het park en kom naar de Groene Markt en ontmoet de schaapskudde. Het Duincafé serveert zomerse hapjes of bestel een picknickmand voor in het wat. Met zwemwater het mat, op het festival wordt het een dag boordevol met waterpret. Ook bij buitenplaats Elswoud is er een die dag heel veel te ontdekken. Geniet van exposities, workshops en yoga. Ook voor een Italiaanse familielunch of picknick ben je er op het juiste adres. I can not forget you. Sometimes I wish that I'd never met you. And yet if I should lose you, twould mean my very Elke eerste vrijdag van de maand zijn er verschillende sound en groove te horen in Café Nuf. Tijdens de Jam Lounge Club en Jam Sessies treden er elke keer weer verschillende artiesten op in het altijd gezellige Art Deco Grand Café en restaurant Café Nuf. Vooraf of tijdens het optreden heerlijk eten. Meer informatie, Café Nuf, Krancafé en restaurant Haltestraat 25. Telefoonnummer 023 5713 722. Ik herhaal 023 5713 722. En het is 4 juli en het aanvang is 9 uur s avonds en het duurt tot ongeveer 1 uur s'nachts.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 Zandvoort. Als er een evenement in Nederland is dat de harten van Italië-liefhebbers sneller laat slaan, dan is het wel Italia azantvoort. Zandvoort. Het jaarlijkse thema-evenement wordt in 2014 op 29 juni georganiseerd. Ook dit jaar hoopt de organisatie weer een fantastische auto- en lifestyle-evenement voor het hele gezin te bieden.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 Op het circuit. Race Radio, alleen op ZFM. Van 4 tot en met 6 juli vindt op circuitpark Zandvoort de Zandvoort Masters plaats. Het internationale evenement verwelkomt een line-up van indrukwekkende race-series. De hoofdrol is daarbij voor de Zandvoort Masters Formule 3 wedstrijd, waarbij Formule 3 coureurs uit verschillende kampioenschappen tegen elkaar strijden. Het is de 24e maal dat de Formule 3 in confrontatie plaatsvindt. De wedstrijd op circuitpark Zandvoort is wereldberoemd en heeft grote autosportnamen. De hoofdrol tijdens de internationale Zandvoort Masters op 4, 5 en 6 juli is weggelegd voor de jonge matadoren uit de Formule 3. Ze zullen op speciale Cummo Extra banden strijden om de titel Masters of Formula 3. In een wedstrijd over 25 ronden. Ter voorbereiding op de spectaculaire krachtmeting verschijnen de F3-coureurs al op vrijdag 4 juli op het circuit voor een tweetal vrije trainingen. Hierbij is het van cruciaal belang om een goede afstelling te vinden... want zaterdagochtend staat meteen de eerste kwalificatieserie op het programma... waarin alle coureurs binnen 24 20 minuten de snelste rondetijd tienden te klokken. Op zaterdagmiddag staat de tweede kwalificatieronde gepland... waarin voor de laatste maal wordt gestreden om de felbegeerde pole position... Naast de spannende Formule 3 confrontatie kent het programma een zeer aantrekkelijke line-up van andere race-series. Met onder andere de spectaculaire Blame Pain GT Sprint Series, Porsche GT3 Cup Challenge Benelux, Barundo Production Open, Belgian Race Car Championship, GT4 European Serie en de Formule 1 wagens van het Bosch GP Serie. Kaarten voor de Zandvoort Masters zijn in de voorverkoop verkrijgbaar via de website van Circuit Park Zandvoort. En via de 450 Primera winkels verspreid door Nederland. Racefans kunnen het spektakel op zondag 6 juli al aanschouwen voor slechts 12,50 euro. Niet alleen kunnen zij de toegang tot het volledige duinterrein aan de buitenzijde van het circuit, maar ook kunnen zij plaatsnemen op de overdekte hoofdtribune. Bezoekers die de actie van dichtbij willen meemaken... kunnen een paddokaart aanschaffen voor slechts 30 euro. Naast toegang tot de hoofdtribune omvat het ticket ook toegang tot de Paddock Hill Grandstand. Inclusief zicht op het videoscherm. En tevens kunnen bezoekers op vertoon van hun paddockkaart voor zondag gratis een bezoek brengen aan de kwalificaties en races op zaterdag 5 juli. Kinderen tot 12 jaar ontvangen 50% korting op de bovengenoemde prijzen. Mits onder begeleiding van een volwassene. find out why. Westkust, weerbericht. Vanmiddag zijn de perioden met zon en afwisselend stapelwolken of enkele wolkenvelden. In het noorden en noordwesten komen buien voor, lokaal met onweer in het begin van de middag. In de loop van de middag sterven de buien langzaam weer uit. De middagtemperatuur loopt uiteen van 18 graden aan zee tot 22 in het binnenland. De wind is meest zwak uit uitlopende richtingen maar gaat in het middag in de kunstprovincies aan zee waaien. In de loop van de nacht neemt in het zuidwesten uit de bewolking toe... en is in het zuidwesten een, zuidwesten een bui mogelijk. De wind draait naar oost tot zuidoost en blijft zwak. De minimumtemperatuur loopt uiteen van 14 graden in Zeeland... tot lokaal 9 in het noordoosten. Morgen overdag is het wisselend bewolkt met in, het oost, in de ochtend zeer lokaal een bui. In de middag neemt vooral in het oosten de kans op regen en een onweersbui toe. De wind draait van zuidoost naar west en is zwak tot matig. De middagtemperatuur loopt uiteen van 18 graden aan zee tot lokaal 23 in het oosten. Zaterdag is het bewolkt en een enkele lichte bui. De minimumtemperatuur ligt rond de 10 graden, de maximumtemperatuur tussen de 18 en de 22 graden. Er is veel wind uit het westen. Zondag vrij veel bewolking, de minimumtemperatuur ligt rond de 9 graden. De maximumtemperatuur tussen de 18 en de 20. Er is veel wind uit het noordwesten. Langs de stranden vrij veel bewolking. In het zuiden van het land bewolkt met lichte regen of motregen... en een maximumtemperatuur van 19 graden. 27 juni. Het is weer zover. Smartlappen en levensliederen zingen in Zing mee uit volle borst in het kleine café aan het Kerkplein. Van aan het strand stil en verlaten, via papi loopt toch niet zo snel... tot zeeman laat ons dromen, smartlappen en levensliederen meezingen met live accordeon. Liedboeken zijn aanwezig en iedereen is welkom. Zangtalent niet nodig, maar wel een hoog gezelligheidsgehalte. Meer informatie, Café Koper, Kerkplein 6, Telefoonnummer 023 5713 546. Ik herhaal 023 5713 546. Het begint om 9 uur s avonds en het is om 2 uur s'nachts afgelopen. Silver coins that jingle jangle fancy shoes the dance in time. Oh, the secrets of her dark eyes, they did sing a gypsy rhyme. Yellow clover in tangled blossoms in a meadow silky green where she just a boy of seventeen. I recall a gypsy woman, silver spangles in her eyes, ivory skin against the moonlight and the taste of life's sweet wine. fragrant meadows and stir the darkness in my mind. Oh, gentle woman, you sleep beside me, and little know who haunts my mind. Gypsy lady, I hear your laughter and the dances in my head while my tender wife and babies slumber softly in their beds. I recall a gypsy woman, silver spangles in her eyes, ivory skin against the moonlight and the taste of life's sweet wine. Het Zandvoortse strand is een schitterende plek om met kinderen te spelen. Lekker uit te waaien of heerlijk te genieten van een drankje. Maar het strand kan ook zijn gevaren. Door stroming en hoge golven raken zwemmers en watersportliefhebbers soms in de problemen. Ze drijven af of raken onderkoeld. Om deze problemen het hoofd te kunnen bieden hebben we de ZRB, de Zandvoortse Reddingsbrigade. Deze organisatie drijft geheel op vrijwilligers en zijn afhankelijk van giften en donaties. Gemiddeld wordt naast de reguliere patrouilles ongeveer 300 keer per jaar een beroep op de kennis en de expertise van de hulpverleners gedaan. Daarom steun deze fantastische organisatie met een gift. Een gift kunt u doen aan de Zandvoortse Reddingbrigade van Spijkstraat 135 in Zandvoort. Giro nummer 165511. Ik herhaal nummer 165511. Bij voorbaat vriendelijk dank voor uw steun. wekelijkse markt op woensdag 2 juli aanvang om 8 uur s morgens. Elke woensdag is er een knusse algemene markt waar u terecht kunt voor allerlei producten. Vis, vlees, groenten, Vietnamese lumpia's, noten, brood, tassen, kleding en nog veel meer kunt u hier allemaal vinden. De locatie is Centrum Zandvoort aan Zee, Grote Krocht en het Raadhuisplein. De markt is aanwezig tot half vijf smiddags. Dus tijd genoeg om uw inkopen op deze gezellige markt te komen doen. Bye. clouds in the sky. I've got to get home to my child, my wife. Here comes the night. I'm scared to death. Gotta get me here right. It looks like the road is swallowing me up. Gotta hurry that look back, blue very straight ahead. gathering for a fight, chasing the prey till it can go on. I mend my pace cause my bride is waiting home. Here comes the night, I'm scared to death, gotta get me a ride. It looks like the road is swallowing me Gotta hurry on. Don't dare to look back. Blue veil is straight ahead. Op zaterdag 28 juni wordt op het terrein rondom de brandweerkazerne aan de Dineenstraat van 1 uur s middags tot 4 uur s middags de jaarlijkse hulpverleningsdag georganiseerd. Tijdens deze dag kunt u kennis maken met de diverse hulpverleners. Brandweer, de reddingsbrigade, Rode Kruis en politie geven naast vele informatie spectaculaire demonstraties waar zowel volwassenen als kinderen aan deel kunnen nemen. Zomer of winter, altijd weer ZFM. Museumpodium Het Zandvoort Museum organiseert iedere laatste zaterdag van de maand een open podium voor creatief talent op alle leeftijden. We noemen dit het Museumpodium. Het Museumpodium is in het leven geroepen omdat kunstzinnige uitingen zoals poëzie, theater, muziek en dans thuis horen binnen de visie van het Zandvoort Museum. Namelijk dat museum bij uitstek het centrum is voor kunst, cultuur en van Zandvoort. Op 28 juni presenteert het museumpodium De Kracht van Compassie. De Zandvoortse coach en trainer Announ Swami Persoo heeft een duidelijk doel. Zoveel mogelijk mensen en organisaties bewust maken van compassie. Meer informatie, Zandvoort Museum, Zwaluwestraat 1. De intree is prijs per persoon 2,25 en een kind tot 18 jaar is gratis.